Buitenlandse diplomaten zijn onschendbaar en kunnen daardoor niet worden verplicht om boetes te betalen. Het aantal niet betaalde boetes schommelt al jaren tussen de 50 en 60 procent. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een gedragscode waarin is geregeld dat Nederlandse diplomaten in het buitenland wel verplicht zijn hun boetes te betalen. Noord-Korea stopt voorlopig met het verrijken van uranium en het testen van lange afstandsraketten, dat zegt de VS. Daarnaast gaat Noord-Korea weer inspecteurs toelaten van het internationale atoomagentschap om eerder gemaakte afspraken te controleren. Washington heeft gezegd dat het moratorium een kleine, maar belangrijke stap vooruit is. Het afkondigen van het moratorium zou het eerste grote politieke besluit zijn van de nieuwe president Kim Jong-un. Die volgde eind vorig jaar zijn overleden vader Kim Jong-il op. Premier Rutte is het niet eens met directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Die vindt dat het kabinet niet extra moet bezuinigen als de economische vooruitzichten verslechteren. Rutte zei dat je moet oppassen dat er niet te lang te hoge tekorten zijn. Dat is schadelijk voor de economie. Porsche geeft zijn werknemers een extraatje van 7600 euro. De Duitse autofabrikant verkocht vorig jaar een recordaantal van bijna 120.000 auto's. En daarom krijgen de werknemers die onder de CAO vallen 7600 euro. Of ze nu in de keuken werken of als ontwerper. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en nevelig en lokaal kan mist ontstaan. Ook morgen begint grijs, maar in de middag kan in het zuiden en westen af en toe de zon doorbreken. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 3 kilometer.